Zij draagt een ring, daarmee voelt zij zich trots. Als elke vrouw, als een symbool van liefde en van trouw. Oprechte trouw, zij draagt een ring, alleen om te bewijzen. Ik heb hem lief en straks word ik zijn vrouw. Dat maakt me blij, want zij is echt een vrouwtje voor mij. Zo eerlijk en oprecht, als een man zich maar wensen kan. Maar ben ik een man, die ook trouw en eerlijk zal zijn. Dat weet ik niet, dat doet me werkelijk pijn. Zij draagt een ring, daarmee voelt zij zich trots, als elke vrouw, als een symbool van liefde en van trouw. Oprechte trouw, zij wordt mijn vrouw. Ik hoop haar te bewijzen dat zij op mij Ik bid tot God, geef mij hiervoor in godsnaam de kracht. Ik heb het haar beloofd, in die heerlijke zomernacht. Steeds vraagt ze mij, of ik altijd van haar zal houden. Ik heb haar lief, mijn twijfel is voorbij. Zij draagt een ring, daarmee voelt zij zich trots. Als elke vrouw, als een symbool van liefde en van trouw. Oprechte trouw, zij draagt een ring. En ik zal haar bewijzen, ik heb haar lief. Ik neem haar als Ik neem haar als mijn vrouw.